Ook wordt er intensief gecontroleerd op bijstandsfraude. Volgens de gemeente is zo'n beleid niet streng, maar rechtvaardig. Amsterdam typeert zijn eigen aanpak juist als vriendelijk. Bijstandsgerechtigden hoeven niet te werken als ze er niets mee verdienen. En ook is de verplichte tegenprestatie voor een uitkering niet ingevoerd. Oud-piloot Julio Potsch heeft de Nederlandse staat al in 2013 aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden. De Nederlands-Argentijnse Potsch werd eind vorig jaar vrijgesproken na acht jaar voorarrest in Argentinië. Hij werd ervan verdacht dat hij meewerkte aan de dodenvluchten tijdens het regime van president Fidela. Bij Jinek zei zijn advocaat dat er een juridische procedure zal komen als de regering niet met geld over de brug komt. Daarbij zullen ook ministers als getuigen worden opgeroepen. Volgens advocaat Knoop zijn er op hoog politiek niveau fouten gemaakt. Porch kon dankzij informatie van Nederland in 2009 worden opgepakt in Spanje. De Amerikaanse regering schroeft de hulp aan Palestijnse vluchtelingen fors terug. Van de toegezegde 125 miljoen dollar wordt voorlopig maar 60 miljoen overgemaakt. Volgens Washington is dat omdat er twijfels zijn over de manier waarop de VN-organisatie opereert die het geld beheert. President Trump dreigde deze maand de financiële hulp helemaal te staken om zo de Palestijnen te dwingen om de tafel te gaan met Israël over vrede. Het weer, winterse buien, met name in het oosten kan het glad worden. In de ochtend eerst buien, smiddags wat vaker de zon.